Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste beurzen in Azië zijn lager geopend na het Griekse nee in het referendum van gisteren, maar de verliezen blijven beperkt. Veel beleggers wachten af wat de Europese Centrale Bank vanochtend doet. Griekenland heeft gevraagd om verhoging van de noodkredieten, maar de kans is klein dat de ECB daaraan gehoor geeft. Bij het referendum stemde ruim 62% van de Grieken tegen nieuwe hervormingen en bezuinigingen. Daarmee hebben ze volgens premier Rutte de situatie nog ingewikkelder gemaakt dan die al was. De Griekse regering ziet dat anders. Premier Tsipras wil meteen gaan onderhandelen met de geldschieters over een rechtvaardige oplossing. De vraag of de Grieken wel in de euro kunnen blijven moet volgens hem meteen van tafel. Een derde van de studenten leent bewust meer dan nodig is. Zo'n 10% spaart zelfs voor het kopen van een huis, blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van het Nibud. Dit jaar gaan studenten waarschijnlijk nog meer lenen, ook voor oneigenlijke doelen, omdat de basisbeurs verdwijnt en veel studenten dus sowieso een lening moeten afsluiten. Daarvoor geldt een lage rente van 0,12%. Wie het geld op een spaarrekening zet, kan er dus aan verdienen. In principe moeten studenten de lening voor hun studie gebruiken, maar dat wordt niet gecontroleerd. In Engeland is discussie ontstaan over een man die met een IS-vlag langs het parlementsgebouw liep, zonder te worden gearresteerd. Dat gebeurde vrijdag, precies een week na de aanslag van IS in Tunesië, waarbij 30 Britten om het leven kwamen. De man had de vlag over zijn rug hangen en droeg op zijn schouders een klein kind dat met een IS-vlaggetje zwaaide. De man werd wel aangesproken door agenten, maar mocht doorlopen omdat niet zou zijn gebleken dat hij IS steunt of er lid van is. In Nederland is het zwaaien met de IS-vlag sowieso verboden. Het weer, op de meeste plaatsen droog, minima tussen 14 en 16 graden. Daarna een zonnige dag, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dinsdag keert de warme lucht weer even terug met maxima tot 30 graden.